Juri met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van de Zwitserst met Chinese investeerders werd direct opgezegd. Youngman en Pangda zijn volgens Swedish Automobile hun verplichtingen over de investeringen niet nagekomen. Afgelopen zomer beloofden de bedrijven miljoenen te investeren in het noodlijdende Saab, in ruil voor een belang van bijna 54 procent. Het lukt dus niet om goedkeuring te krijgen van de Chinese autoriteiten. Swedish Automobiel blijft wel in gesprek met de Chinese investeerders, maar doordat de overeenkomst nu is afgeblazen lijkt de redding van Saab opnieuw in gevaar te komen. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot meer dan 100. Er zijn minstens 400 vermisten en honderden gewonden. De afgelopen avond was er ook een zware naschok bij Van, de stad waar het epicentrum van de aardbeving lag. Reddingswerkers zoeken met man en macht naar overlevenden tussen de ingestorte gebouwen. Het Turkse Geologisch Instituut denkt dat het dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. Tientallen gevangenen zijn ontsnapt door over de ingestorte muur van hun gevangenis te klimmen. De meeste zijn later vrijwillig teruggekomen. Veel landen hebben Turkije hulp aangeboden, onder meer Israël. De relatie tussen Turkije en Israël is gespannen sinds de Israëlische aanval op een Turks schip dat hulpgoederen wilde brengen naar de Gazastrook. De cabaretprijs Polifinario gaat dit jaar naar cabaretier Hans Sibbel, beter bekend onder zijn artiestennaam Lebis. Hij krijgt de jaarlijkse prijs van de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties voor zijn voorstelling Branding.